uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Loverboys zetten hun slachtoffers steeds sneller onder druk... zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het centrum onderzocht tientallen zaken en in de helft van de gevallen... zat tussen het eerste contact en het moment dat de uitbuiting begint... minder dan een week... Volgens het centrum is het gangbare idee dat een loverboy de tijd neemt... en misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer achterhaalt. Andere dwangmiddelen, zoals bedreiging en fysiek geweld, speelden een grotere rol. De onderzochte daders zijn gemiddeld 26 jaar. 80% van hen heeft een migratieachtergrond... en ruim 84% heeft al lichte of zware delicten op zijn naam staan. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad vinden dat er zicht op versoepelingen van de coronamaatregelen moet komen. Voorzitter Bruls zei na afloop van overleg met ministers dat hij hoopt dat het kabinet daarover de komende tijd duidelijkheid in positieve zin kan geven nu het vaccineren op gang komt. Bruls vindt bijvoorbeeld dat terrassen in delen van de week open kunnen. Minister De Jonge is niet optimistisch over snelle nieuwe versoepelingen. De Internationale Paardensportfederatie heeft alle lopende en aankomende evenementen geschrapt... vanwege een uitbraak van een voor paarden dodelijk virus bij een concours in Valencia. Al zeker vier paarden zijn bij dat concours overleden. Ruim 80 paarden zijn ziek. Volgens de federatie is het de heftigste uitbraak in tientallen jaren. Een tekening van Vincent van Gogh heeft op een veiling in New York omgerekend 8,6 miljoen euro opgeleverd. Dat is een record voor een tekening van Van Gogh. Het gaat om de tekening La Mousmee, ofwel jong meisje of heel jonge vrouw. Hij tekende het in 1888 in Arles en maakte er ook een schilderij van. Wie de koper is, is niet bekendgemaakt.